Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen wat extra bedden bij voor asielzoekers. In Middelburg is een noodopvang ingericht waar vandaag 100 mensen terecht kunnen. Volgende week komen er daar nog zo'n 150 plekken bij. Dat is hard nodig. In Ter Apel, waar asielzoekers eerst terechtkomen, zit het opvangcentrum voller dan vol. Dat is gevaarlijk en ongezond, vindt de burgemeester van die gemeente. Hij trok deze week in meerdere keren aan de bel en wil dat het demissionaire kabinet meer opvangplekken inricht. In Papendrecht is gisteravond een man overleden na een steekpartij. Het gebeurde in een huis en een vrouw is opgepakt. Ook in Den Bosch ging het helemaal mis. Daar is een vrouw van 20 doodgestoken. Er kwam nog een traumahelikopter op af, maar ze kon dus niet meer worden gered. Een andere vrouw is opgepakt. In een groot hotel in de Amerikaanse gokstad Las Vegas heeft 11 schilderijen en ander werk van Picasso verkocht voor 100 miljoen dollar, omgerekend ruim 85 miljoen euro. I'm going to sell it on this 35 million dollars. Last chance, fair warning and selling. it's yours. So, congratulations. Congratulations. Het luxe Bellagio Hotel vindt dat het tijd wordt om meer werk op te hangen van vrouwen, mensen van kleur of kunstenaars met een handicap. Wie de Picasso's heeft gekocht is niet bekend. Kickbokser Rico Verhoeven wordt waarschijnlijk vanochtend wakker met knallende koppijn. Gisteravond stond hij in de Gelredoom in de ring tegenover zijn rivaal Ben Sadik. Heavyweight champion of the world, Rico Verhoeven! Sadik moest in de laatste ronde stoppen omdat hij niet meer verder kon vechten. De boksers kwamen allebei in de kreukels uit de ring. Verhoeven had onder meer een grote wond onder zijn oog... En ja, met je toegetakelde gezicht is het best lastig om je telefoon te ontgrendelen met gezichtsherkenning. Doet hij het nog? Well, let me fucking, let me, let me fucking try. Nee, nee, hij wil, nee, hij wil niet, eh, wat zegt hij? Gezicht toont, komt niet overeen. God damn. En het weer nog. Op sommige plekken is het vanochtend fris en nevelig.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 Call the Callaway Boogie. It's the Callaway Boogie. Keeps you groovy 24 hours a day. If you like music with the boogie beat, here's a little ditty that's really alright. It's the Callaway Boogie. It's the Callaway Boogie keeps you groovy 24 hours a day. I woke up with the blues the other day. The cat started jamming and the blew away with the Callaway Boogie. The Callaway Boogie keeps you groovy 24 waltzes, bebop, and jive. But here's the kind of music that keeps you alive. It's the Callaway Boogie. It's the Callaway Boogie. Keeps you groovy 24 hours a day. with some hidey ho. Just listen to me, here's the way it goes. Hidey, hidey, hidey, hide. Hidey, hidey, hidey, ho. Keeps you groovy 24 hours a day. Keep the boogie alive 24 hours a day. The Cap Calloway Band met de Calloway Boogie. Eh, welkom eh, terug bij ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Het tweede uur alweer. En dit uur staat in het teken van de uh, dansmarathons. We, ehm, vorige week was er een dansmarathon die werd uitgezonden op tv... waarover heel veel te doen is geweest. En... Ehm, dat deed me denken aan de dansmarathons uit de crisisjaren. Toen eh, werden die in Amerika georganiseerd... en eh, mensen deden daaraan mee om geld te verdienen. En dat was toen een hele rage. Daarvan is afgeleid het, niet dat dansmarathon van nu... <clears throat> zoals we die hadden, maar de dansavonden zoals die in het hele land, eigenlijk in heel Europa... al een paar jaar eh, eh populair zijn. De Lindy Hop Dancing avonden... waarbij eh, mensen eh, eh, losgaan op de sound van de big band muziek... zoals we dat net hoorden. dit tweede uur staat een beetje in het teken daarvan. Ik ga evenwel nu laten horen... een meneer op het Hammondorgel en dat is Leon Kuipers. Die, heeft, eh, die, die speelt demonstraties voor een eh, Hammond fabriek. En ik kwam iets tegen waarvan ik denk... dat past mooi in dit programma. Dat doet hij hartstikke goed. Het nummer Cute. Thank you. orgel Leon Kuipers met het nummer Cute. En dan gaan we nu naar Sindra Fiore, een zangeres eh, met het The Swinging Ensemble. En het nummer heet Flip Flop. do ya, do ya, do ya, do ya, do ya flip flop? You make me flip flop, you make me hickory dickory dock. You drive me crazy, don't you know? You make me rockabye, you keep me flying high. Funny how you move me so. Whenever you kiss me, my heart goes loop, loop. You make my mind spin like a crazy. Ooh you're jamming down peanut butter. I'm sticking to you like glue. When somebody makes you feel that way, what else you gonna do? You make my earthquake. You make my milkshake. You must be the one for me. My heart goes ricochet. You carry me away. Each day with you is ecstasy. Whenever you kiss me, my heart goes loop-a-loop. -loop. You make my mind spin like a crazy. Ooh. speaking to you like you gonna do but flip flop? Shouldn't do do ya, do ya, do do. Shouldn't do do ya, do ya, do. Shouldn't do do ya, do ya, do do ya, do ya, flip flop. Ja, en van Sindra Fiore is het een uh, stap naar Ingram of Washington met zijn prachtige, diepe stem. De man die eh, jaren in Nederland heeft gewoond en hier heeft veel opgetreden. En ehm, een aantal jaar geleden weer naar zijn native land Amerika is teruggekeerd. Maar niet nadat hij een aantal cd's heeft gemaakt. Waaronder deze, waarop het kan ook niet anders... Eh, allemaal grote jongens spelen die allemaal uit, uiteindelijk ook in de krocht komen spelen of hebben gespeeld. Eh, Erik Barkman op de bas, René van Beek op de flugelhoorn... Sjoerd Dijkhuizen, tenorsax, Ellen Helmers op de fluit... Marcel van Engelen op het slagwerk en Kajan Witmer op de piano... en tevens alle arrangementen. We gaan luisteren naar Ingram Washington, It's Alright With Me. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but it's a lovely face, and it's alright with me. It's the wrong song and the wrong style. Your smile, it's lovely, it's the wrong smile. It's not her smile, but such a tempting smile. And it's alright with me. You don't know how happy I am that we've met, and I become strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget don't you wanna forget somebody too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips, they're tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but such tempting lips. And if one night you might be free, hey, that's alright. It's alright, girl, it's alright right with me. met, and I become strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget somebody too? Well, the wrong game, it's the wrong chips. To your lips, they're tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but such tempting lips. And if one night you might be free, girl, that's alright. It's alright. Yes, it's alright with me. Oh, baby, looking good. Showed up alright. Mm. Mm. Mm. Come on, girl. Ja, die moeten we even overdoen. Heerlijk. Dat zijn de leukste opnames. Ehm, dat was Ingram Washington, begeleid door een keur aan uh, eh, krochtartiesten, zal ik maar zeggen. En nu we het over de krocht hebben... Eh, na het succesvolle optreden een paar weken geleden... van eh, meneer Edwin Rutten... is er alweer een volgend concert gepland. En dat is zondag over een week, zondagmiddag 7 november dan komt hier het Jasper Staps kwartet eh, muziek maken. En Jasper Staps is een uh, saxofonist. En die wordt daar begeleid door uh, Jean-Louis van Damme op de piano... Edwin Corsilius op de bas en Frits Landersbergen op het slagwerk. Frits Landersbergen, die regelmatig hier optreedt... is overigens per 1 januari aanstaande ook toegetreden... als drummer van de Dutch Dus De, terzijde. Um, dus zondagmiddag 7 november is hier in het kader van Jazz in de Krocht... het Jasper Staps Kwartet. En, en het thema van die middag is muziek van Paul Desmond en Dave Brubeck. Dat belooft natuurlijk een prachtige middag te worden. Reserveren is zeer gewenst via www.jazzinzandvoort.nl. Het zij gezegd, dan ga ik nu... Eh, heel graag draaien. En weer een stuk van de big band. De Bill Elliott Swing Orchestra met het nummer Streamliner. daar, zeg ik, eh, daar voeg ik niks aan toe. Ik ga nu graag uw aandacht vragen voor de Nederlandse zangeres Colette Wickenhagen. Die eh, heeft destijds een cd opgenomen met Kloes van Mechelen op de sax. Just van Dijl op de bas. Eh, <laughs> hoofddorper Nick van der Bos op de piano. En onze buurman uit Aardehout, Menno Veenendaal op het slagwerk. En ik ga laten horen Too Close for Comfort. Be wise, be smart, behave my heart. Don't upset your cards, cause he's so close. Be soft, be sweet, better be discreet. Don't fall off your feet, cause he's too close for comfort. Too close, too close for comfort. Please, not again. Too close, too close to know just when to say when. Be fine, be fair, be sure, but beware one you got to care. Well, there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. Cause he's much too close for comfort now. life of sin, loving this life I'm in. Working all day and crooning all night, but two martinis and I'm feeling alright. Jumping and jiving on the floor, lineup of hepcats out the door. They come to see the band that swings, a skinny boy singer that would be king. Big time operator, take that stand. Big time operator, swing that band. We got a rhythm stinging hot. We're gonna put you on the spot. Cigarette holder dressed to the nines. Spectators blur with a fresh new shine. She's a hot rib on a mission to score. If you don't have cash, say hello to the door. It doesn't take too much to see. This is a scene, it's the place to be. Your drapes are pressed, you're ready to jive. Pull in the line and jump in that dive. Big time operator, take that stand. Big time way to swing that band. We got a rhythm stinging hot. We're gonna put you on the spot. zijn eh, de muziekjes die gedraaid worden als er hele groepen een hele avond heerlijk aan het swingen zijn en aan het eh, Lindy Hop dansen. Ik ga nu laten horen uh, eh, Marian McPartland. Dat was een dame die zich een fantastische plek heeft weten te verwerven... in de door mannen gedomineerde jazzwereld. Zij was een muzikaal natuurtalent. En uh, ze eh, heeft compositie en, en solistenopleiding gedaan, pianostudie aan de Londense Guide School of Music and Drama. En ehm, is ze eh, het grootste deel van haar leven jazzmuzikante geweest. maar ook een groot gedeelte presentatrice van een praatprogramma op tv. En dan nodigden ze alle grote jongens uit. Want zij wist alles van jazz. En dat vond iedereen leuk om daar te komen eh, vertellen over de muziek. En dat was dan altijd vier handen op twee buiken. Ik ga laten horen een stuk van haar. en van, eh, ja, Marianne McPartland. Het beroemde stuk Four Brothers. van Marian McPartland gaan we over naar Billy Eckstein. What a little moonlight can do. what a little moonlight can do to you. You're in love, your heart's a fluttering all day long. You only stutter cause your poor tongue just will not utter the word, I love you. Ooh, what a little moonlight can do to you. Wait a while till a little moonbeam comes peeping through. You get bold, you can't resist her, and all you'll say when you have kissed her is ooh. What a little moonlight can do. Back and play, Jump town, it's all around. Dig those hoofers hopping. Jump town, what's that sound? Swing all night and day. Stick your head in any joint, and this is what you'll see. Half cats dressed up to the nines, swinging lady hop jubilee. Jump town, swing around. It's more than just sock hopping. Jump town, that new old sound. Swing your blues away. brown. Watch them limbs are flinging. Jump time, they're off the ground. Chicks are flying in the air. in your town. Good news I am bringing. Jump town, that new old sound. Swing your blues away. Dat uh, ligt er niet om. De dansers mogen even gaan zitten. Eh, want eh, de Steve Lucky en de Roomba Bumps... die mogen even uitrusten. En ik heb een Nederlandse artieste, Ankie Angel... zang en piano, gespecialiseerd in de boogie-woogie. En ehm, die heeft een cd gemaakt met wederom George van Dijl op de bas... Wolfgang Martini op de gitaar... Kloes van Mechelen sax, Menno Venedal slagwerk. En we gaan luisteren naar het stuk Lief. van de pianotoetsen uh, springen we naar de Hammond-orgeltoetsen... van niemand minder dan Jimmy Smith met een big band. De Basin Street Blues. Thank kan het niet. Jimmy Smith, Basin Street Blues. We hebben nog een paar nummers te gaan. En dan zit eh, ZFM Jazz op zondag er alweer op. En dan gaan we een week wachten. En dan komt een van de collega's weer een hele ochtend prachtige muziek draaien. Ik heb op de draaitafel liggen het uh, cd'tje van Ronald Douglas. Een Nederlandse jongen. En die wordt hier begeleid wederom door een... Eh, en eh, zal ik maar zeggen, een krochtbezitting. Rob van Bavel op de piano. Hans van Oosterhout op het slagwerk. En good old Henk Haverhoek, al in de tachtig, speelt nog steeds geweldig. Op de contrabas. En we gaan luisteren naar Dead Old Black Magic.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 I'm under that Ja, Ronald Douglas. En dan is het nu tijd eh, om afscheid te nemen van ZFM Jazz op zondag. En ehm, dat doen we met de big band van ja, Sammy Davis Jr. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. En ehm, tot een volgende keer ZFM Jazz op zondag. It's long, long From May to December. But the days grow short when you reach September. and the autumn weather turns. to flame.